Michel Koenen met het NOS-journaal. Haiti is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,2. Ook waren er twee stevige naschokken. Volgens de premier hebben de bevingen het leven gekost aan meerdere mensen. Hoeveel precies kon hij niet zeggen. Ook zou er enorme schade zijn in het zuiden van het land. Volgens de lokale autoriteiten zijn er gebouwen ingestort. Elf jaar geleden werd het land ook getroffen door een verwoestende aardbeving. Die had toen een kracht van 7. Er kwamen volgens Haiti 200.000 mensen om het leven. Na de extreem hoge temperaturen van de afgelopen tijd in Turkije, Griekenland en Turkije... zucht nu Spanje onder de hitte. In Cordoba in het zuidwesten, werd het vandaag 46 graden. Eerder deze week bleek uit het IPCC-rapport... dat extreme hitte vermoedelijk steeds vaker voor gaat komen in het Middellandse zeegebied. Rond de Middellandse Zee warmt het namelijk sneller op dan gemiddeld. De politie gaat ervan uit dat de brand vanochtend vroeg in een leegstaand bedrijfspand in Zwijndrecht is aangestoken. Waarom dat gebeurde, dat weet de politie niet. De brand die ontstond toen een auto het pand binnenreed. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten er in een andere auto vandoor gingen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Er kwam ook veel rook vrij, maar uit metingen is gebleken dat er geen asbestdeeltjes in zaten. In de eredivisie heeft AZ de eerste wedstrijd van het seizoen verloren. De Alkmaarers gingen met 1-0 onderuit bij RKC Waalwijk. Michiel Kramer maakte het enige doelpunt vlak voor rust. Heracles PSV is nu bezig. Later vanavond is er nog Fortuna Sittard, FC Twente en Ajax NEC. In Amsterdam wordt dan gelijk gevierd dat het stadion precies 25 jaar bestaat. Het weer nog, zon en wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Morgen iets warmer dan vandaag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Maandag wordt het een graad of 19 met kans op regen en flink wat wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein.